this brotherhood of man, for whatever that means. And so a cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out. what's in my head, and I start feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, What's going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 Ook als je zegt eh, Toto, dan denk je meteen aan eh, Hold the Line, Rosanna, Africa, I'll Be Over You. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want ze hebben heel wat hits gehad hier in eh, Nederland. Van middelmatige hits tot echt hele grote hits. Maar dit is ook zo'n prachtig nummer van hun. Out of Love. Nee, dit heeft nooit echt in de parade gestaan, want het werd alleen maar een tip in 1990.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

deze dame niet echt eh, grote hits heeft gehad hier in Nederland. Tussen 1984 en 1991 is ze eigenlijk niet meer weg te denken uit eh, onze popscene. Hè? Want eh, denk denkt u maar eens aan Love Resurrection, That Old Devil Called Love All Cried Out en Is This Love. Dat zijn allemaal van die hele mooie nummers die zij uitgebracht heeft. En dit is ook zo'n dame die niet weg te denken is. Gloria Estefan, I See Your Smile. I ah. get a little tongue twisted every time I talk to you when I see you. And I'm so glad that you just missed it. The way I stand to memorize your face, to kiss you in my mind. tell you I love you. I've taken too many chances, searching for the truth in love that's in my heart. Tell me if I made the wrong advances. Tell me if I've made you feel ashamed. know I have to do. know now this is true when I tell you I love you. Oh, yeah. Mooie stemmen deze dame, deze Gloria Estefan dit is ook zo bekende deun, hè? Van de film Top Gun. U weet wel van die razendsnelle vliegtuigen. Berlin. Hij is al jaren bezig met het maken van Nederlandstalige muziek. Zo kwam er in 1987 een cd uit. Hij noemde de cd gewoon Zilver. Er staan allemaal covers op van eh, andere Nederlandse artiesten... zoals eh, Herman van Veen, Frank Boeien, Boudewijn de Groot, Hansen Schaffi. en ook van Gerard Cox. Die bracht in 1972 het liedje 1948, een vertaling van eh, O'Sullivan en The Bee.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 vooruit naar bed. Dan kregen we een kruik mee, gezichten op de hang, maar niet recht van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Buiten huilt de wind om het huis, mijn moeder breidt een warme sjaal. En het bord op tafel stond de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen wij naar het bos daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt. veel die pannenkoekensmaak vergeten. En Nederland herrees onder van die blanke schoen. Die won viermaal goud in Londen. Als je jong was het eerste teken dat de zaak al was bekeken. Voor zover je zonder zat. je leven leed, je leven leed.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 mee. Dan zit er op de hand, maar niet echt. van Matrimony, dat is eh, het origineel, maar dat is dus door eh, Wim de Bie vertaald naar 1948. Eh, toen gezongen door Gerard Cox in 1972. In 1974 werd hier een nummer uitgebracht dat geschreven is door een zekere J. Ferrat. Vertaald door Verhagen. Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven een kroeg, een juffrouw op de fiets. Zegt u hoofd waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas. Een kar die raadt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor. Een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen en langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisie televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas, dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij En de dressoir met plastic rozen. Oh, oh, en langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb een vaders nog gekend, ze kocht een zoethout voor een cent. Ik zag een moeder stoutje springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? veel eh, LP's en CD's deze Rob de Nijs heeft uitgebracht. Maar hij heeft een heel groot aantal prachtige liedjes op zijn naam staan. En daarom was het ook tijdens het galen van het Nederlands Lied in maart 2001 dat er een ode werd gebracht aan Rob de Nijs. Liedjes werden gezongen door diverse Nederlandse artiesten. Boudewijn Groot, Manuela Kemp, Margriet Eshuis, Freek de Jonge, Johan van Minnen... Frederik Spicht. Dat waren allemaal mensen die liedjes zongen van eh, deze Rob de Nijs. Onder andere Ruud Hermans met Kleine Ster. Er is een kleine ster die lijkt op jou. Zijn ogen verder dan het blauwste blauw. Hij neemt mijn hand en raakt de aarde aan. En andere kinderen blijven vragen Hoe kan ik wie jij bent verklaren? Ben zo lijkt zo normaal, maar spreekt er geeft zijn leven, iets dat hij vertrouwt. Ik neem zijn hand ook als hij scheert naar mij. En zo al vechtend komt hij dichterbij. En als een boot die door de storm vliegt, zo til ik hem op. zie zieden schuim omhoog. Ik hou hem warm en droog, God weet dat ik hem lief kleine ster die bij ons leeft en die ons leven zo veranderd heeft. Hij danst en valt zo vaak, maar daar waar hij de aarde verschijnt een weg.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 dan dat van mij. Hey, hey, geen pannenhaar. Ik wil jouw liefde zwaar. zin is voorbij van haar hart. dan dat van mij. bang hart. Ik heb je liever dan mijn eigen lieve leven. Ik hou van eten, drinken, net zoveel als jij. Er is maar één ding dat ik echt niet in de hand heb. Er is je banger hart dan dat van mij. zwart op wit. Ik wil meer zekerheid dan dit, want jij bent mijn jaloers bezit. Oh, oh, oh, oh. oh. Er is geen banerat, geen banerat dan dat van mij. Het kan zo niet langer, anders keert het zich nog tegen van Want ik heb een sterk, sterk hart. Tot ziens. Johan van Minne, banger. Ja, ik zei het al, sterker hart. En onthoud mij dat ik eh, het liedje van eh, Nu het om haar gaat... uitgevoerd door Margriet Eshuis... ook nog eens een keertje draaien voor u. Dit is Neil Diamond en Lady O. streets again last night. I saw you in the city lights. Like a vision, lady, Lady, I. I've been waiting around such a long, long time. Believing I couldn't make you mine. Just wanting you much too far to even hear me. Hurts a lot, you know it does. It hurts a lot, baby. Oh, lady, oh. Am I gonna ever learn what I never learned before? City lights city lights burn so warm and they burn so bright. But me, I walk the city night. To forget you lay much too far to even hear me. Hurts a lot, you know it does. It hurts a lot, baby. Hey, lady, oh, am I gonna ever learn what I never learned? weet dat het af en toe ook eh, het voordeel heeft om eh, je eigen programma te mogen samenstellen. Dan kun je gewoon de muziek draaien die je leuk vindt. Ik draaide daar straks al een stuk van Alison Moyet This Love. En toen had ik het over dit nummer. En toen dacht ik bij mezelf van, och, waarom niet hè? That old devil called love. wouldn't rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my heart. It's that sly old son of a gun again. He keeps telling me that I'm the lucky one again, but I still have that rain, still have those tears and those rocks in my heart. 他。 De in 1961 geboren Alison Moyer. Zij heeft niet altijd eh, succes gekend. En eh, ze is eh, ja, heel erg bezig geweest met het maken van muziek. Maar langzaam maar zeker blijft zij toch maar bezig. Ze blijft maar gewoon cd's uitbrengen. Ray Charles, Genius Loves Company. En hier doet hij het samen met Nora Jones. back in town again. I'll take him back again. One more time. I'll be her before staan met je donkere ogen, met je stem die mijn weerstanden smelt. Maar het is nog te kort, sinds ik weer werd bedrogen, dus wacht nog wat voor je me belt. Ik was net van plan om me nooit meer te binden, want ik voel me nog lichtelijk onthecht. En toen liet ik me weer door jouw aanblik verblinden. Dus wacht nog wat voor je wat zegt. Maar geef wel een teken, een teken van leven. Je hoeft niet te spreken, één blik is genoeg. Je hoeft niets te zeggen, geen oorzaak, geen reden en niets uit te leggen het is nog te vroeg. Ik vraag je dus of ik nog even de tijd krijg, want mijn ziel heeft nog niet zoveel eelt. Het zou zo verdriet doen als ik ook van jou spijt krijg, dus wacht nog wat voor je me streelt. Ik ben nog niet toe aan dat ene dat echte. Ik wil eerst nog heel even wat rust. Ik ben nog te moe om meteen weer te vechten. Dus wacht nog wat voor je me kust. Maar geef wel een teken, een teken van leven. Je hoeft niet te spreken, één blik is genoeg je hoeft niets te zeggen, geen oorzaak, geen reden en niets uit te leggen. Het is nog te vroeg. Het is nog te vroeg. Ik durf nog niet echt op een ander te bouwen. Het ontbreekt me nog heel erg aan moed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 Die lopen niet voortdurend naast de politici, zoals bij premier Balkenende en PVV-leider Welders, maar ze zijn wel zichtbaar. Verder heeft de NCTB twee particuliere beveiligingsbedrijven ingehuurd die politieke partijen advies geven over maatregelen die ze moeten nemen tijdens bijeenkomsten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Akerboom, zei vorige week dat hij rekening houdt met ongeregeldheden in de aanloop naar de verkiezingen. Omdat de politieke meningen over de islam in Nederland zo verdeeld zijn, zou een debat hierover uit de hand kunnen lopen. Volgens Akenboom zijn er op dit moment geen concrete aanwijzingen voor gevaar. De stichting Brein gaat ook jacht maken op illegale kopieën van elektronische boeken. De organisatie die als strijdt tegen illegale muziek, games en films werkt daarvoor samen met de uitgeversbranche. Volgens uitgevers worden onder meer op veilingsites als Marktplaats illegale kopieën van e-boeken en gescande boeken aangeboden. Dat gebeurt vaak met tientallen titels tegelijk. Brein zoekt verdachte advertenties op en zorgt ervoor dat ze worden verwijderd en dat er zo nodig aangifte wordt gedaan. De organisatie gaat ook jacht maken op illegale e-boeken die via nieuwsgroepen en peer-to-peer -peer sites worden uitgewisseld. De vroegere Songfestivalwinnares Tanny Scholte is overleden. Scholte deed voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival in 1959 in Cannes met het lied Een Beetje. Scholte nam samen met haar man Henk veel platen op, waaronder veel liedjes voor kinderen. In de jaren 50 en 60 maakten ze samen tv-programma's zoals de Snip en Snap Revue, het muziekprogramma Zaterdagavond Akkoorden, een show met groot orkest en ballet